Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amerika verlaat nieuw drie agenten de Secret Service vanwege een seksschandaal in Colombia. Eén wordt ontslagen, een ander nam zelf ontslag en de derde mag op zijn 48ste vervroegd met pensioen. De agenten zouden onder meer prostituees naar hun hotel hebben laten komen. Bij de zaak zouden 20 prostituees betrokken zijn geweest. De agenten waren in Colombia om het bezoek van president Obama aan een topconferentie voor te bereiden. In totaal hebben nu zes agenten de Secret Service verlaten. Zes anderen zijn geschorst. Ook enkele militairen worden verdacht van betrokkenheid bij het seksschandaal. De Surinaamse president Bouterse reageert laconiek op de kritiek uit Nederland op de amnestiewet. De zware lobby vanuit de Noordzee maakt geen indruk, zei hij in zijn eerste officiële reactie. Bouterse is net terug van topconferenties in Mexico en Colombia. Andere Latijns-Amerikaanse landen blijven volgens hem gewoon zaken doen met Suriname. Bouterse is ook niet onder de indruk van de maatregelen die Nederland heeft genomen, zoals het opschorten van ontwikkelingshulp en het terugroepen van de ambassadeur. We raken niet in paniek door zulke schijnbewegingen, zei hij. Het Surinaamse parlement nam op 5 april de amnestiewet aan. Daarmee gaan de verdachten van de decembermoorden, onder wie Bouterse zelf, vrij uit. De politiebonden komen maandag bij elkaar om hun looneisen in de cao-onderhandelingen te heroverwegen. Na het sluiten van de CAO voor gemeenteambtenaren zeggen de bonden dat er kennelijk meer ruimte is dan de nullijn waar het kabinet op inzet. De ambtenaren krijgen er de komende twee jaar 2% bij. De politiebonden wilden juist afzien van hun looneis van 3%, maar gaan nu kijken of ze die misschien toch willen handhaven.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 just wanna roll with you. I just wanna be the your ex by your tongue. Why is she calling now after so Show boy, I really need to know it. How you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel I stop the show, boy, I really need to know it. How you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back?